uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een schietincident in de Engelse stad Plymouth zijn gisteravond zes doden gevallen. Het gaat volgens de Britse politie om drie vrouwen, twee mannen en de mannelijke schutter. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag... maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. De Taliban claimen nu ook de stad Kandahar te hebben veroverd. Die stad in het zuiden van Afghanistan is de op één na grootste stad van het land. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... zijn de Taliban met een snelle opmars bezig... en wordt de ene na de andere stad ingenomen. De problemen met het nieuwe onbemande ruimtevaartuig van vliegtuigbouwer Boeing zijn nog niet verholpen. En daardoor kan het mogelijk nog maanden duren voor het gebruikt kan worden. Begin deze maand werd de geplande testlancering naar ruimtestation ISS uitgesteld... vanwege een technisch mankement aan de motoren. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA houdt later vandaag een persconferentie over de situatie. Nog geen twee maanden nadat Marokko weer toeristen toelaat... schieten de besmettingscijfers in het land omhoog, schrijft de Telegraaf. Begin juli lag het gemiddeld aantal besmettingen nog rond de 1000 per dag. Nu is dat bijna 10.000. Bijkomend gevaar is dat de vaccinatiegraad erg laag is in Marokko... en onder Marokkanen in Nederland. Half juni opende Marokko de grenzen weer voor bezoekers en ontstond een run op tickets. De vader van Britney Spears treedt terug als haar bewindvoerder. De zangeres werd 13 jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Sindsdien bepaalt haar vader wat ze met haar geld of bezittingen kan doen. Daar wil ze vanaf. Vader Jamie Spears zegt dat hij met de rechtbank wil samenwerken aan een nette overgang naar een nieuwe curator. Het weer, het wordt een droge dag met regelmatig zon, maar ook wat bewolking bij 20 tot 25 graden. In het weekend koeler, met vooral zondag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanmorgen en vanmiddag stonden er files richting het strand en nu staan er files de andere kant op. Zoals op de N201 richting Hoofddorp. Tussen Bentveld en de aansluiting met de N208 heb je een kwartier vertraging.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 Maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Ja, het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Dus mami, kom online, baby, kom online. Kom online, shawty, kom online.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 In Afghanistan claimen de Taliban nu ook de stad Kandahar te hebben veroverd. Sinds westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... zijn de Taliban met een snelle opmars bezig. Bij een schietincident in de Engelse stad Plymouth zijn gisteravond zes doden gevallen. Volgens de politie was er geen sprake van een terreuraanslag... maar wat het motief van de schutter was, is nog onbekend. De vader van Britney Spears treedt terug als haar bewindvoerder. De zangeres werd 13 jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking.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 hoofdletter zet Van Zon, Zee, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Take the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus.